Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een akkoord over de coronawet. Na lang onderhandelen is het kabinet het eens geworden met de meerderheid van de Tweede Kamer. De wet gaat drie maanden gelden en er staat onder meer in dat de boetes voor het overtreden van de coronaregels omlaag gaat naar ongeveer 100 euro. En ook dat er geen landelijk bezoekverbod voor verpleeghuizen komt. En de Tweede Kamerleden hebben afgedwongen dat ze binnen een week bezwaar kunnen maken als het kabinet met nieuwe regels komt. Alleen in noodgevallen kan het kabinet een maatregel doordrukken. Ziekenhuizen maken weer ruimte vrij voor coronapatiënten. De helft van de ziekenhuizen die wij spraken zegt dat ze alweer een corona-afdeling hebben opgebouwd. Betekent wel dat een deel van de andere zorg wordt uitgesteld. Dit ziekenhuis in Gouda is blij dat ze nu nog coronapatiënten naar andere ziekenhuizen kunnen overplaatsen. Dat is echt nodig, want het past nu allemaal net als er meer corona komt en we kunnen die patiënten niet meer uitplaatsen naar andere plekken in Nederland, dan moet dat ten koste gaan van de reguliere zorg. En dat is natuurlijk iets wat we zo lang mogelijk proberen te voorkomen. Ajax mag aan de bak in de Champions League. Die. Die. Groep die voor eh, Ajax. De Amsterdammers hoorden net bij de loting in Genève dat ze samen met Liverpool, Atalanta Bergamo en FC Midtjylland in Pool D zitten. En er kunnen leuke wedstrijden gaan worden, denkt verslaggever Armand Afsaroglu. Er is geen enkele van deze ploegen die graag wil verdedigen, die zich in laat zakken. En dat betekent wel dat Ajax kansen krijgt om te voetballen en dat we waarschijnlijk ook hele leuke, spectaculaire wedstrijden gaan zien. En nog meer voetbalnieuws. PSV heeft een spannende avond voor de boeg. De Eindhovenaren moeten zich vanavond nog plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. En spelen in Noorwegen tegen Rosenborg. Het is echt een belangrijke wedstrijd. Een wedstrijd die het seizoen kan maken of breken, zo is het echt wel. Dat, dat klinkt misschien wat overdreven, maar als je als ploeg het hele seizoen knokt voor Europees voetbal... dan moet je dat ook echt wel halen. Zeker een, een ploeg met de ambities als PSV. En dan moet PSV vandaag gewoon winnen. Of dat gaat lukken is op dit moment te zien, want er is net afgetrapt. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht wordt het op de meeste plekken droog. Er kan ook mist ontstaan. Morgen in het zuiden kans op regen. In het noorden is er soms ook zon. En het wordt 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg. De meeste files veroorzaken een paar minuten vertraging.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 Sing to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children. On a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold it's my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop.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 There's something in his eyes. He's keeping secrets. I don't know about you, about you, about you, you know. There's something in his eyes. He's keeping secrets. What a way to drop a bombshell, baby. Cause you really didn't think I'd find out. In the silence, crying. And mm-hmm, I'm on the side where the lights out. Know that you feel it, mm -mm. Know that you feel it, mm -mm. Hope you in my heart and eh? head. phone, but you were on. You gotta go, oh, oh, oh. Line by line, gotta spell it right out. I don't know what you're looking for. I'm just telling it, telling it. I'm just telling it like it is. I'm just telling it, telling it. I'm just telling it. wait a minute, let's make this right. You're the only one thing that I need in my life. I, I ain't never met a girl like you before. I could tell you everything if you need to know. We was perfect before, and I made mistakes. Told you I was all in, we could raise the stakes. Even though I'm a player, I ain't contemplate. Now you on a vacay, hotel, heartbreak, champagne all day on me. Oh yeah, Miami with your friends, you ain't worried about me. Got a room with a suite, so drunk, lose a key, and I know we ain't over, so the ring you can keep. Ay, we be right back tomorrow night. Tomorrow night, yeah, it's four life, you know we ride or die. Ride or die. Yeah, single for the night, but you still mine. And I'ma chill with this shorty just to kill the time, you know? I'm just telling it like it is. I'm just telling it, telling it. I'm just telling it like it is.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 She holds her child en zomerheer. Sandra. She tell me say she comes straight from Colombia, so I am make to recommend no my banana. Your mama say it hasta mañana. So me do it, I so me do it, so me do it, so me do it. And girl, I tell me say me banana sweet. Them say the length and size make them wait. <laughs> You know say now, so me do it. I so me do it, so me do it, so me do it. And girl, I tell me say me banana sweet. Them say the length and size make them wait. With it, group drop. Thank you. say is there if you seek it. So you can get it if you really want to. about me. I've been wondering where you are. press one and it makes me wanna listen on repeat. Press play and I'm thinking of ya. Next song and I'm all about ya. Last one and it makes me wanna listen on repeat.